smiling face only by this grace. Cause love's more than I Radio 538 midden in de nacht op deze vrijdag. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent. Las een bizar verhaal van een vrouw die naar de gevangenis moet. Haar buren zijn er heel blij mee. De mensen in de gevangenis denk ik niet. Oké, hele verhaal hoor, zo. 538 Nieuws. 1 uur. De Amerikaanse president Trump vindt het triest wat er met de Britse ex-prins Andrew is gebeurd. Aan boord van de Air Force One noemde hij Andrews arrestatie heel slecht voor de koninklijke familie. Andrew zou vertrouwelijke overheidsdocumenten hebben doorgespeeld naar zedencrimineel Jeffrey Epstein. Hij werd afgelopen dag aangehouden, maar in de avond mocht hij het politiebureau weer verlaten. Het onderzoek loopt door. Iran zegt dat het niet uit is op een oorlog met Amerika, maar dat het wel zal reageren als dat land Iran aanvalt. Het staat in een brief van VN-baas Guterres. President Trump dreigt Iran met militaire acties als er geen deal komt over het Iraanse nucleaire programma. De gesprekken daarover in Genève liepen deze week vast. Een man die vorig jaar zijn vriendin achterliet op een berg in Oostenrijk... waarna ze overleed is, veroordeeld voor dood door schuld. Zelf vindt hij dat hem geen blaam treft... want toen ze in de problemen kwamen zei zijn vriendin zelf... dat hij hulp moest gaan halen, zegt hij. De vrouw had weinig klimervaring en had ook geen goede uitrusting. Ze raakte onderkoeld en verloor dood. Haar vriend kreeg een voorwaardelijke zelfstraf en een boete. En alle leerlingen die in Friesland op school zitten... moeten verplicht de Friese taal leren. Dat heeft Provinciale Staten besloten, meldt Omroep Friesland. Er zijn al langere tijd zorgen over de Friese taal. Die wordt steeds minder gebruikt. Van alle kinderen spreekt amper een derde nog Fries. Scholen gaan er daarom met ingang van het nieuwe schooljaar al meer op focussen. In het oosten opklaringen en lichte vorst. Vanuit het westen meer bewolking en later lichte regen. In de ochtend in het noorden nog winterse neerslag. Daarna zachter en in de avond overal regen. Het wordt 3 tot 8 graden. Dit was het nieuws op 538. Kijken we even naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen. Het is hartstikke... Rustig. Rustig. Eh, geen eh, vertragingen, dus wel wat controles op snelheid. Eerst op de A9 Amstelveen-Diemen. Hectometerpaal 22.2. A12 Utrecht-Maarn 65.6. En A16 Dordrecht-Breda 39.1. A20 de laatste Rotterdam in de richting Maasdijk. Op de rem bij 20.1. 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Bewoners van een buurt in Taiwan kunnen eindelijk rustig slapen. Waar het over gaat hoor je over 6 minuten. Radio 538. And it sounds just like a song I want more that summer feeling. It's so wonderful and warm. Patriarch. Dirty swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone bij 538. Floris hier. Ben jij een, ben jij een klaagbuur? dat, je, dat je makkelijk aanklopt bij de buren of het eventjes wat zachter kan. Ja, ik ben bijna 31. Ik kan me nog goed herinneren de tijd dat ik studeerde... dat ik op woensdagavond op stap ging... en dat ik dan inderdaad ladder zat, luidruchtig thuis kwam. Maar er is dan niks erger dan van die zeikende buren... die bij het minste of het geringste af is... Kan het wat zachter? Vreselijk. Nou, ik heb me voorgenomen dat ik dat voorlopig niet ga doen. Ik ga niet de zeikende buurman spelen. Ik zou wel gaan twijfelen als ik de buurman was geweest van deze vrouw in Taiwan. Ik las daar een bericht over vandaag. Die vrouw in Taiwan die had zo'n schurft aan de buren... dat ze dus meerdere keren per week met een megafoon uit haar raam van enorm kabaal ging maken. Echt enorm kabaal. Dat deed ze dus meerdere keren per week. En dat heeft ze twee jaar lang volgehouden. Tot de buren, ja, die waren het echt, echt beu, dus die hebben het voor de rechter getrokken. Het is voor, voor de rechter gekomen en die vrouw die moet nu dus drie maanden naar de gevangenis.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 Jou. 538. Jou, 538. I had a bad habit of missing lovers. don't we try to love lekker. Dat je op zaterdagavond bij die verjaardag aankomt... en dat je volledig de blitz kunt maken... omdat jij precies weet wat de 50 allergrootste hits van dit moment zijn. Heel simpel, omdat je hebt geluisterd naar Radio 538... elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur s middags de 538 op 50. en mijn collega Mark Labrand. De groenpaarse hitlijst met de meeste supersterren. Momenteel op plek 8 in de lijst. Taylor Swift, Light hoorde je bij 538. Het zijn de Midnight Hits met Snap en... Within Temptation. Somebody like you. Jouw hits. Jouw 5, 3, 8. Sometimes I fear my conscience. Feels like I'm deep water. Oh God, I'm going nowhere. Without you, nothing else matters. You don't understand. Somebody love je nieuwe muziek bij 538. Somebody Like You. Met Tom Grennan zometeen naar Bruno Mars. 538. Floris hier om deze nacht met je door te brengen. Ik eh, moest eh, een tijdje geleden eh, even bellen naar een restaurant. Mijn ouders die zouden op bezoek komen. We gingen eventjes wat eten in een restaurant. En ik, ik, moest nog even bellen om, wat, om, wat, om even wat wijzigingen door te voeren in de reservering. En wat ik toen meemaakte, daar wil ik het even over hebben met je zometeen. kom ik zo bij je op terug. Floris Molenaar. Ook Somjeu hoor je zo meteen naar deze Topic en Fireboy. Dit is Buddy. want face to face. Right there, right now, don't want no delay. Time for whatever, whatever it takes. What you say? Baby, gotta be honest. You're the one I want. Baby, I'm making a promise. I'ma keep you close. Hope that you never gon' doubt it. I swear it all on my soul. You're my desire. Oh, please don't go too slow. Put your body oké mee zijn? Zou jij het, het, het accepteren? En dan heb ik het even over eh, het moment wat ik meemaakte toen ik uh, een tijdje geleden mijn ouders over de vloer zou krijgen in Utrecht waar ik woon met mijn vriendin samen. Ik ging even hapje eten. En eh, mijn ouders die wilden graag de hond meenemen. Die hebben een, een mooie golden retriever. Schat van een beest, gewend aan restaurants. Maar bij een restaurant moet je altijd wel even bellen. Even van tevoren even bellen, even vragen, mag er een hond mee? Want voor hetzelfde gaat kom je eraan. Helemaal zin in, helemaal een knorrende maag. En dan, hè, dan krijg je, mag die hond niet mee, mee dat restaurant in. Zit je daar. Dus ik even bellen. En tot mijn verbazing ik had best een specifieke vraag. mag ik een hond mee? En er was ook een van de eh, comedy night in dat restaurant. Had ik al gezien op, eh, op het internet. Dus ik wilde ook even vragen van ik heb gereserveerd. Eh, zitten wij dan in dat comedy gedeelte? Of hebben we een apart, apart gedeelte van het restaurant? We hadden helemaal geen zin in die grappenmakers. Dus ik, ik had best wel een specifieke vraag. Ik heb mijn antwoord gekregen op beide vragen die ik had zonder één persoon van vlees en bloed met een hartslag te spreken. Dus ik kreeg zo'n zo'n AI-assistent aan de telefoon van het restaurant. Die, gewoon, die zei, wat, wat voor vraag heb je? Dus ik zeg, mag er een hond mee? In ons restaurant is een hond van harte welkom. Oké, nou, die was goed. Uh, de, de, de tweede vraag. Eh, er is een comedy night komende zaterdag. Kan ik, eh, zitten, wij daar, eh, zitten wij daar of hebben wij een ander gedeelte van het restaurant? Als het niet in je reservering staat dat je in het comedy gedeelte zit... dan zit je in het andere gedeelte van het restaurant... en heb je met de comedyavond niks te maken. Nou joh, ik dacht, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Maar toen vroeg ik me af, vind je het fijn, als je nu aan het luisteren bent... vind jij het fijn om een AI-bot te spreken... Of wil je toch liever eigenlijk een mens van vlees en bloed? Laten we daar eens eventjes een beetje de balans over eh, opmaken. Want ik vond het eigenlijk wel, wel een prettige manier om, om geholpen te worden op die manier. Laat me weten via de app van 538. Wat wil je, AI of niet? Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. find make you want me. Now that I escape, sleep, walk, awake. Yeah. Those who yeah. correlate know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400 pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When get the up and on their horse. Kick around drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not. I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come. You can't hide. gonna find you and take it slowly. Ready or not, oh, here I come. You can't hide. gonna find you and make yo, you yo, want. Yo. I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. There's some cortex and sweats. I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Best. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes. yes. Bless you if you represent the fool, but I hex you with some witches brew if you do do voodoo. I could do what you do, easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie so why you imitating Al Capone? I be needing Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slow. Ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my crew from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. That's around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, here I come. op 538. Armin van Buren. Sunshines on me. Jouw hits. Jouw 538. zieke Armin van Buren. Sun shines on me. Stel je voor, je belt een restaurant. Vind je het dan fijn om een AI-telefonist aan de telefoon te krijgen? Of een echt persoon? Laat me weten via de app van 538. Het is een druk in de kamer om je aan te raken. Maar mijn ogen vinden een weg om met je te praten. Zonder dat iemand het ziet. Ik wil graag Stiekem bij 538. Ik moest laatst even een eh, restaurant bellen om de reservering aan te passen. ik ging met mijn ouders even een hapje eten en die wilden de hond meenemen. Dus even bellen. Eh, mag de hond mee? En er was een comedyavond in dat restaurant. Zitten wij in dat comedy gedeelte of zitten wij in een rustig gedeelte van het restaurant? Bel het restaurant. Ik heb werkelijk een subliem service gekregen van een AI-robot. Dus ik heb geen mens van vlees en bloed gesproken een ongelooflijk vriendelijk persoon kreeg ik aan de telefoon. Ja, persoon. Eh, ongelooflijk vriendelijke robot die mij precies antwoord gaf op toch wel best wel specifieke vragen. Nu vroeg ik me af, als je nu aan het luisteren bent, zo midden in de nacht. Eh, eh, vind je dat fijn? Vind je het eigenlijk oké om een AI-robot aan de telefoon te krijgen? Of heb je toch liever een mens van vlees en bloed? App van 538, geef even aan me door. AI of niet? dus liever AI of eh, liever een, mens van vlees en bloed? ik zie Marcus die zegt niet. Gewoon mens van vlees en bloed. Hansje die kwam nog door. Ja, Floris, goedemiddag. Ja, doe mij maar gewoon een mens van vlees en bier op. bloed bloed in je bier. <laughs> een mens van vlees en bier. Dat is in het geval van Hansie op de vrijdagavond eh, vanavond zeker het geval, <laughs> volgens mij. Eh, Erik nog? Ik werk voor een bedrijf en wij gebruiken heel veel AI. En wij trainen het ook voor dit soort toepassingen. Ik ben voor. Oké, kijk, Erik die is helemaal voor. En eh, Mike aan de telefoon. Hey Floris, hey, man. goeienacht. heb jij liever een AI-persoon aan de telefoon of liever een mens van vlees en bloed? Nee, liever mens van vlees en bloed. Waarom? Eh, ik vind AI zo onpersoonlijk. En heel vaak maak je toch nog fouten en klopt het niet met wat je vraagt of noem maar op. Oké, dus het is, je, je zegt eigenlijk moet, we moeten er nog iets verder ontwikkelen... voordat we het echt de, de, mensen wat dat betreft laten vervangen. Eh, ja. ja, toch liever echte mensen gewoon. Ja, oké, want ik heb dus... Ik heb dus eh, ja, het, voel, het is een beetje een gevoelsding volgens mij, hè, als ik jou zo hoor. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Want ik heb dus van de week... Eh, ja, we hebben ook eh, we hebben stadswarming eh, in, in, ons huis in Utrecht. En we hadden wat gedoe met... ja, de, de, douche is heel vaak lauw. Dus we, mijn huisbaas zei van... Ja, je moet even Eneco bellen. Dus ik heb gasten van Eneco gebeld. En nou, dan kreeg ik, kreeg ik een vrouw aan de telefoon. Mike. Echt jongen, het, het is dat ik, dat ik mijn vriendin, dat mijn vriendin naast me zat. Maar, zeg maar dat ik me niet... anders was ik helemaal in mijn slof gegaan tegen die vrouw. Die was zo onaardig. Maar ik kan me voorstellen, die vrouw die heeft al eh, de hele dag misschien al wel 30 mensen aan de telefoon gehad... die aan het zeiken waren dat ze een lauwe douche hadden. En dan denk je, god, ze hebben nummer 31. En dan op een gegeven moment loopt het emmertje over. Maar dat gebeurt natuurlijk niet bij AI. Daar heb je 100% gelijk in. Dat is, eh, als, je het zo, als je het zo vermeldt, dan zit er inderdaad wel een kern in dat het wel goed is. Dat ligt ook een beetje aan wat de situatie. Ja, ja, dus als, je bijvoorbeeld, eh, als je bijvoorbeeld een eco belt, en noem maar op, dan krijg je heel lang eh, een robot aan de lijn. Die snapt het niet, die snapt het niet. Ja. En uiteindelijk word je toch nog doorgebonden met een mens. ja. ja. Ja, dan beter gelijk aan mensen. Dan, daar, precies. Als, eigenlijk, ja, als, het, als de, de materie te complex is voor, voor, eh, voor een robot eigenlijk nog... dan kun je beter gewoon een mens aan de telefoon krijgen. Ja. Maar een restaurant, een restaurant die een reservering even wil wijzigen en, eh, en mag de hond mee, ja, dat kan prima door een robot. Dan kunnen die mensen eh, lekker eh, bier blijven tappen. Ja, nee, daar heb je ook inderdaad een heel groot punt in. Ja, dus oké. Maar goed. Het ligt een beetje aan de situatie, inderdaad. Het ligt een beetje aan de situatie, maar eigenlijk het liefst gewoon een mens van vlees en bloed.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 If you got a night to feel alive, then baby, stay. up, I'm waiting.